Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Indonesische eiland Lombok is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,0. Meteen daarna volgde een waarschuwing voor een tsunami... maar die werd na anderhalf uur ingetrokken. De beving vond plaats op ruim 10 kilometer diepte ten noordoosten van Lombok... en was ook op Bali goed te voelen. Vorige week werd het eiland nog getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4. Daarbij kwamen zeker 14 mensen om het leven. Het is niet bekend of er en hoeveel slachtoffers er nu zijn gevallen. Het vliegtuigongeluk in de Zwitserse Alpen heeft het leven gekost aan 20 mensen. Een propellertoestel met 17 passagiers en drie bemanningsleden aan boord stortte gistermiddag neer in de bergen. Meteen daarna werd een reddingsactie op touw gezet, maar vanmiddag werd pas duidelijk wat de omvang van de ramp was. Het verongelukte toestel is een Junker JU-52, dat in de oorlog door de Luftwaffe werd gebruikt voor transporten. Het deed nu dienst als pleziervliegtuig voor panoramische vluchten. Waardoor het toestel is neergestort is nog steeds onduidelijk. In Portugal zijn door de hitte tientallen bosbranden uitgebroken. Vooral in het zuiden is de situatie ernstig. Portugal en Spanje hebben te maken met een hittegolf... die wordt aangewakkerd door wind uit de Sahara. Op veel plaatsen is het meer dan 40 graden. 25 mensen hebben gisteren op de A58 een boete van 239 euro gekregen... omdat ze filmend langs een ongeluk reden. Tussen Tilburg en Breda waren drie auto's op elkaar gebotst. Een man uit Roermond kwam om het leven en twee mensen raakten gewond. Op sociale media noemen politiemensen het respectloos... dat nieuwsgierige mensen filmpjes maakten, ook van een reanimatie. Iemand zette zijn auto midden op de weg stil... waardoor er bijna een vrachtwagen achterop botste.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 traffic. line.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 有光。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 ZFM.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 Thank you van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Miami me lo está